ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bedrijven in de Rotterdamse haven stappen naar de rechter. Ze willen dat de shorters, die sinds afgelopen woensdag staken, weer aan het werk gaan. Shorters zorgen ervoor dat containers worden geladen en gelost. En dat is zwaar werk en dus willen ze daar meer loon voor. Het werk wordt wel steeds zwaarder natuurlijk en het schepen wordt steeds groter natuurlijk. Ja, en dat is het. Iedereen die krijgt verhogingen, wij niet. Alle terminals krijgen verhogingen, wij krijgen geen verhogingen dus. Daar verstaan we hier. Ja, de ondernemers die een kort geding aanspannen... die zeggen dat die staking ook tot lege schappen kan leiden in winkels. In Den Haag is vanmiddag actie gevoerd tegen de woningnood. Dat is gedaan door zowel huurders als verhuurders, zag onze verslaggever Mark Robin Visser. Onze huurders die moeten zeker weten dat hun bestaansrecht geboord zijn, dat ze de rekening kunnen betalen. Corporaties moeten genoeg investeringsruimte hebben. U zegt onze huurders, bent u een verhuurder? Ik ben een verhuurder, klopt. Ik werk bij de woningcorporatie IJmeren. En u bent samen met uw huurders wij hier zijn, gekomen? Wij zijn vanochtend samen in de bus gestapt, omdat we dit gezamenlijk ontzettend belangrijk vinden en willen zorgen dat de huurders goed wonen. Ze hebben samen een manifest aangeboden aan Den Haag... waarin ze de politiek oproepen te zorgen voor betaalbare woningen. En een van de allerbeste Nederlandse atletes van dit moment gaat wat anders doen. Femke Bol stopt met de 400 meter horde en gaat voortaan voor medailles op de 800 meter. Zonder horde dus. Een nieuwe uitdaging, vertelt de atlete. Ik heb op de 400 horde zoveel behaald en het heeft me zoveel gebracht. En ook echt gemaakt tot de atleet die ik ben wat dat me allemaal heeft gebracht, geeft me ook het zelfvertrouwen om nu een enorme uitdaging aan te gaan. Dat is een compleet ander onderdeel. Een extra rondje die best pijn kan doen. Maar ja, samen met mijn team hebben we het er goed over gehad. En het is een uitdaging die we heel graag aan willen gaan. Het Nederlandse record daarvoor staat op naam van Ellen van Lange. Maar Bol wil nog lang niet nadenken over een recordtijd. Ik ga zien welke tijden ik mee aankom, zeker de eerste races. En eh, ja, ik ga er gewoon voor om wel echt een goede 800 meter atleten te worden. Maar daar ga ik ook wel mijn tijd voor nodig hebben. En wanneer Bol voor het eerst in actie komt op de 800 meter, dat is nog niet bekend. Gaan we naar het weer toe. Vanavond is het grijs, maar blijft het wel droog. Morgen een bewolkte dag met her en der wat motregen. Het wordt dan 16 of 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen nog viel op de 10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwemeer bij Amsterdam Hemhavens. 6 kilometer met 10 minuten vertraging n 244, de weg Alkmaar-Edam, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247 na een ongeluk. En de N247 zelf is ook dicht in beide richtingen, de weg Amsterdam-Hoorn. En dat is na een ongeluk bij Edam.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 confusing. hear a true story. Saturday night was at this real wild party. They had the liquor overflowing the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. We're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is love all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, Every day I wake up hoping to die. She said, God, I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more. This shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home? Crying record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know my mother can do it, Maybe you can do it. What would you do if the sun was at home? crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now. now. So for you, this is just a good time.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 Shorders zijn verantwoordelijk voor het losmaken en vastzetten van containers op schepen en kades. In de Brabantse Volkol begint maandag een NAVO-oefening... gericht op nucleaire afschrikking. De Amerikaanse F-35-toestellen worden mogelijk uitgerust met nepkernbommen. Altete Femke Bol stopt met de 400 meter horden... en gaat zich voortaan richten op de 800 meter vlak. Wanneer ze voor het eerst in actie komt op die afstand is nog niet bekend. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het rustig met kans op een spat motregen. Morgen opnieuw veel bewolking en motregen bij een graad of 17. Dit is ZFM. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? time. century of lonely nights, waiting for someone to release me. in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Oeh, jij. Ik dacht dat jij beter wist.